It's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hi, hi, hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. by Armin van Buren. Vanuit de hoofdstad van de dance hebben we onze grote clubdeuren weer voor je geopend. Ik ben Armin van Buren en welkom bij drie uur lang de allerbeste dance. Een nieuwe aflevering van Dance Department. Zoals elke zaterdagavond ben ik heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Welke feestjes pak je mee dit weekend? Welke tracks mogen we niet missen? Laat even weten in de gratis 538-app. Straks om 11 uur weer een exclusieve hotmix. Hoog bezoek uit Duitsland deze week. Het duo Aam komen langs. Ze hebben nieuwe muziek en dat vieren ze vanavond bij ons. Maar ik trap hem af met le Legrand en One Two Step. van Avicii afgelopen week. Want Spotify bracht hun top 100 meest gestreamde artiesten aller tijden uit. En zes Avicii-tracks staan in die top 100. Hij staat als artiest op plek 96 met een totaal van 20 miljard streams. Dat zijn echt bizarre aantallen. Maar wel mooi om te zien dat zijn muziek dus nog steeds voortleeft. De top 5 bestaat uit Drake, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd en Justin Bieber. Maar eerlijk gezegd, eh, dat had ik ook niet echt anders verwacht. Geen reden trouwens om Spotify aan te zetten. Je radio mag wel harder voor New Aspect en Mind Illusion in Dance Department. debating. bitches innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate, activate, activate, activate. activate. switch and activate. Fantasy en IAN met DNA hoor je in Dance Department bij 538. Kijk heel even in onze eh, app-inbox. Naar nou, wat berichtjes die binnenkomen. Hey Armin, vorig weekend naar verknipt geweest in de Ziggo Dome. Nu lekker thuis op de bank. Maar met deze muziek is dat helemaal niet erg, dat zegt Teun. Eh, Shanna die stuurt, ik hoorde iets over Tomorrowland Winter Special. Dat klopt Shanna, over twee weken hoor je ons live vanaf de piste in de Alpe tijdens Tomorrowland Winter. We spreken de DJ's en je hoort live sets. Vindt allemaal plaats op 28 maart. Miami bass, Miami. een van de meest productieve DJ's op dit moment. Morten met alweer een nieuwe release samen met Prophecy dit keer. Swelta hoorde je in Dance Department. Hou je radio aan, straks om 11 uur hier. De twee Duitse helden van Aams hebben nieuwe muziek. Dat komen ze hier vieren met een mix. Maar eerst... Smoking Beats en Warp Fit. Zet hem harder voor Dreams in Dance Department op 538. vrolijke house. Milky en Mulgrab met Just The Way You Are bij 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Welkom bij de dansvloer van jouw zaterdagavond. Hier heb je 100% dansgarantie en je hoort alleen de allerbeste dance. Met zometeen Malugi en Sam Harper. Na deze van Burner en Rockin' Steady. for the best beats. beats, beats, beats, 538 Dance Department. this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afro Jack. Hey, this is Randy Zonneveld. Your destination for the best beats. 538 Armin van Buren. Hoe dichter we in de buurt komen van 12 uur, hoe dieper de muziek wordt en hoe lekkerder onze dansvloer danst. Welkom in uur 2 van Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ook dit uur heb ik weer de beste dance voor je. Met straks om 11 uur in onze hotmix uit Zuid-Duitsland. Het duo Aam komt langs. Zijn er nieuwe muziek uit en dat vieren ze vanavond bij ons. Ook heb ik dit uur nieuwe tracks voor je van Another, Carl Cox en John Summit. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Trap hem af met Jonas Blue en Salif Keita. Dit is Maidan. Patrick Casey. symptomatic, syndromatic, automatic, acrobatic, pragmatic. Psychiatric, Asiatic, symptomatic, tyrannic, automatic, nomadic, automatic, automatic, automatic, systematic, mathematic, diplomatic. Automatic, systematic, mathematic. Systematic, mathematic, diplomatic, symptomatic, asthmatic, acrobatic, pragmatic. Stand By You hoorde je bij 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Tijd voor onze Worldwide Warning. Nou, is natuurlijk inmiddels wereldwijd een begrip. Nederlandse house duo Jesse en Ozzy. Jesse begon op zijn 17e al met het organiseren van frisfeesten in Amsterdam... waar die Ozzy leerde kennen. Inmiddels gaan ze de hele wereld over... en behaalden hun album vorig jaar meer dan 300 miljoen streams. Mogen duidelijk zijn, mensen zijn echt massaal fan van Another uh, ik eh, sluit me daar zeker bij aan. Ik vind hun muziek gewoon geweldig. Het nieuws is gemaakt in New York samen met 54 Ultra. De belangrijkste track van deze week. Dit is Talk to You, The Worldwide Warning. vet dit. Pure Tone en Addicted to Bass, de Dom Dollar remix in Dance Department. Tijd voor gloednieuwe muziek van de legendary Carl Cox. Hij draait hem zelf al maanden als afsluiter van zijn sets. Hij zegt er zelf over in een interview. Mensen reageren met zoveel blijdschap op en dat is precies wat ik ermee wilde bereiken. In datzelfde interview met DJ Mac werd ook gevraagd wat hij van de nieuwe uptempo techno scene vindt. De jonge generatie gaat soms tot 160 bpm en hoger. Ik blijf zelf liever tussen 128 en 142 bpm. Dat is mijn groove, mijn comfortzone. En dat harde geluid heeft zeker zijn plek, maar voor mij draait het meer om de flow en funk. Muziek moet ademen. En dat de nieuwste van Carl Cox ademt, is een feit. Dit is samen met Perry Farrell, Joya, de Vintage Culture Remix in Dance Department. and só tá, só tá. eerste sounds op dit moment op dansvuren wereldwijd. Lawton, een nieuw project van de Engelse DJ Ben Gold, die al jaren in Amsterdam woont. Ben Gold is dan weer de zoon van Graham Gold, de legendarische DJ uit Engeland, waar ik zelf ooit voor heb gedraaid, jaren geleden toen mijn carrière begon in Engeland. Op 147 bpm hoorde je dus Lawton en Bad Potato in Dance Department. Straks om 11 uur in de mix aan. Maar eerst Weska en Kira Mastro. Dit is Nowhere to Hide in Dance Department.